Volgens bronnen in Den Haag is daarmee de kans groot dat het kabinet nog deze maand een besluit neemt over de aanschaf van 35 Joint Strike Fighters. In de afgelopen jaren zijn in de Kamer vraagtekens gezet bij het project dat gepaard ging met voortdurend hoger uitvallende kosten. De PvdA is lang kritisch geweest, maar naar verluid vindt de partij de JSF nu de beste straaljager voor de beste prijs. De top van de coalitie heeft in de zomervakantie torentjesoverleg gevoerd over uitbreiding van het kabinet met andere partijen. Dat bevestigen bronnen binnen de, binnen de VVD en de PvdA-top tegenover de NOS. Het overleg volgde op een gesprek tussen VVD-fractieleider Zijlstra en D66-leider Pechtold. Daarin zou de mogelijkheid van regeringsdeelname van D66 en het CDA aan de orde zijn geweest. Die gesprekken hebben uiteindelijk nergens toe geleid. Burgemeester Roep van Vlissingen treedt af. Hij heeft een verklaring afgelegd waarin hij zegt dat hij niet onrechtmatig heeft gehandeld... maar dat hij opstapt om de bestuurbaarheid van de gemeente te waarborgen. Vanochtend bleek dat bijna alle partijen in de Vlissingse gemeenteraad vinden dat hij weg moet. Roep declareerde onder meer ten onrechte 4500 euro aan meubels voor zijn nieuwe huis... toen hij in Vlissingen kwam wonen. Hij had alleen recht op een vergoeding voor de stoffering. Het overschot aan damherten in de waterleidingduinen bij Zandvoort mag worden afgeschoten. De gemeenteraad van Amsterdam, de eigenaar van het gebied, heeft ingestemd met het besluit van het college van burgemeester en wethouders. Er zitten nu te veel herten in de duinen. Afgelopen winter ontstond een gebrek aan voedsel, waardoor 200 herten doodgingen. Het is vandaag een landelijk tropische dag. In de beeld werd rond half drie een temperatuur gemeten van 30 graden. Het is voor het eerst in 22 jaar dat de maand september een landelijke tropische dag oplevert. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht wordt het een graad of 16. Morgen eerst vrij zonnig, maar later meer wolken... en tegen de avond in het zuidwesten een regen- of onweersbui. Het wordt dan 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een drukke avondspits met veel ongelukken. Er staat 230 kilometer file. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5 kilometer na een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. Op de A10 Noord en Oost eh, richting Amersfoort tussen de afrit Volendam en Duivendrecht 10 kilometer. A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft 6. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Rotterdam Charloes 11. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Sliedrecht Oost 8 kilometer na een ongeluk. Maar de rijbaan is weer vrij. A20 naar Gouda bij Moordrecht 5. A27 naar Almere bij Beeldhoven 5. Naar het zuiden naar Breda op die A27 tussen Noorderloos en Gorkum 7. En de A28 Amersfoort Zwolle bij Amersfoort Vathorst 6 kilometer na een ongeluk.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 You stop the blood and make my head soft. You got my heart in a headlock. You stop the blood and make my head soft. Make my head soft. Make my head soft. You make my head soft. You make my head soft.